Dus het zat nog voor 85 kilometer in. Mensen komen nu omdat de prijs gewoon veel lager is. Vorige week donderdag werd er 22% minder getankt dan normaal, blijkt uit onderzoek van ING. En op vrijdag, de dag dat de prijzen omlaag gingen, werd er 48% vaker gepind aan de pomp. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van brandstof gestegen en daarom besloot het kabinet de belasting een beetje te verlagen. In principe geldt die maatregel tot eind dit jaar. De politie in Duitsland valt huizen en gebouwen van neonazies binnen. Het is een flinke actie. In het hele land zijn de invallen aan de gang. Tot nu toe zijn vier mannen opgepakt. Ze zouden bezig zijn met het oprichten van een nazi-wijk. Ook worden ze verdacht van geweld en deelname aan een criminele organisatie. Vrij goed nieuws voor Stefan de Vrij. Hij heeft een rechtszaak gewonnen en krijgt daardoor miljoenen euro's van zijn oude zaakwaarnemer. Die regelde een paar jaar geleden een transfer voor de Nederlandse verdediger naar Inter. Maar de zaakwaarnemer bleek ondertussen ook voor de Italiaanse club te werken... en kreeg een miljoenenbeloning als de transfer rond zou komen. Dat is strafbaar, zegt collega Sjoerd van Ramshorst. Dus ze hebben informatie achtergehouden en eh, dus ook vindt de rechter voor beide partijen opgetreden. Dat mag niet. Stefan de Vrij krijgt 4,7 miljoen euro. En een man die in Alkmaar bij twee sekswerkers langs ging en daarna niet genoeg betaalde... heeft een deurwaarder achter zich aangekregen. De man had vier uur lang een trio en moest daar 1100 euro voor aftikken. Hij betaalde maar 325, liet zijn telefoon als borg achter en zei dat hij later terug zou komen. Maar dat deed hij niet. De deurwaarder heeft nu het volledige bedrag teruggekregen. Die zegt tegen NH Nieuws dat het niet elke dag voorkomt dat ze langs moeten bij een niet betalende seksklant. Het weer, veel wind, aardig wat regen, graadje of 11.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 De files in de regio zijn bijna opgelost. Op de N201 Hilversum uit Hoorn bij Loenersloot heb je nog 5 minuten oponthoud. En op de N247 horen Amsterdam bij Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten door een auto met pech.